2 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journal. Bondskanselier Merkel praat vandaag met president Hollande over de vluchtelingencrisis in Europa. Duitsland en Frankrijk willen een gezamenlijke Europese aanpak voor het verdelen van migranten over Europa. In Duitsland zijn de laatste tijd veel spanningen vanwege het record aantal vluchtelingen dat het land inkomt. Bij een nieuwe asielzoekersopvang in Heidenau bij Dresden zijn voor de derde avond op rij rellen uitgebroken. Dit keer waren er gevechten tussen linkse en rechtse betogers. Vrijdag en zaterdagavond protesteerden rechtsextremisten tegen de komst van de asielzoekers. Daarbij raakten zeker 31 agenten en enkele betogers gewond. Een op de vijf studenten met een studieschuld heeft een betalingsachterstand. De meeste van hen reageren niet op aanmaningen. Tot en met juni kregen bijna 76.000 oud-studenten een deurwaarder op de stoep. Verder zijn tienduizenden studenten onvindbaar, waardoor bijna 90 miljoen euro niet kan worden geïnd. Islamitische staat heeft een oude tempel verwoest in de archeologische stad Palmyra in Syrië. Dat melden Syrische activisten. De IS-strijders zouden de tempel met veel explosieven hebben vernield. Ook enkele Romeinse zuilen in de buurt zijn neergehaald. Eerder dit jaar blies IS al een aantal grafmonumenten en standbeelden op van duizenden jaren oud, omdat ze in strijd zouden zijn met hun geloof. De Romeinse ruïnes van Palmyra staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Hulpdiensten gaan de komende dag verder met de zoektocht naar een jongen van 14 bij de Maarseveense Plassen. Hij wordt sinds afgelopen middag vermist. Tijdens een grote zoekactie met duikers, een sonarboot en een politiehelikopter werd de jongen niet gevonden. Vanochtend komen de hulpdiensten opnieuw bij elkaar om te bespreken hoe de zoektocht verder gaat. Het weer, vannacht valt lokaal nog een enkele bui. Het klaart soms op en het koelt af naar 14 tot 16 graden. Overdag is het wisselvallig met veel wolken, soms zon en vooral smiddags buien met kans op onweer.